Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse politie denkt niet dat de man die inreed op feesten de Liverpool-supporters een terrorist was. Gisteren was de huldiging van de kampioen van Engeland. Op camerabeelden is te zien dat een auto tijdens het feest door de mensenmassa rijdt. Eerst langzaam, maar daarna steeds sneller. Het onderzoek is nog bezig, maar dit kon de politie al wel zeggen. We believe this to be an isolated incident we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism. Tientallen mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. In het Groningse dorpje Beerta is morgenavond een herdenkingstocht voor Jeffrey en Emma. De twee kinderen werden ontvoerd door hun vader. Hij zette ze in zijn auto en reed in windschoten het water in. Daar werden ze vorige week na een dagenlange zoektocht gevonden. De drie kwamen uit Beerta. Iedereen die zich betrokken voelt is welkom tijdens de herdenking. Niet alleen klasgenootjes en buren, maar ook vrijwilligers die hielpen zoeken. Een nieuwe hulporganisatie zegt dat ze zijn begonnen met het uitdelen van eten en andere spullen in Gaza. De club is opgezet door Amerikaanse ex-militairen nadat Israël daarom vroeg. De VN en bestaande hulporganisaties zijn kritisch. Zij zeggen dat Israël veel te veel invloed heeft bij die nieuwe organisatie... en de hulp gebruikt om inwoners van Gaza weg te krijgen uit bepaalde gebieden. En op een festival in Eindhoven hebben ze afgelopen weekend een wat praktischer versie bedacht van de omgekeerde ananas in je winkelmandje. Singles konden een speciaal mintgroen polsbandje dragen om te laten zien dat ze wel openstaan voor de liefde. Stadzender Studio 040 zag meerdere mensen ermee rondlopen. Ik zie dat jij iets om je pols hebt. Ja, leuk, eh, leuk bandje. En waarom heb jij dat bandje om je pols? Eh, omdat ik single ben. Eh, op zoek naar ware liefde. En heeft het al gelukt? Heb je al connecties gelegd door het bandje? Helaas niet. Nee? Ik denk dat het aan het weer ligt. Ja, want het regende afgelopen weekend en het was fris. Dat is meteen een nadeel van de bandjes. Met lange mouwen zijn ze moeilijk te zien. En het weer nog. Veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met wat zon. Maar daarna is de regen weer terug. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Regenachtige spits, eh, druk dus, maar niet al te veel vertraging. Deze files hebben meer dan 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep, 10 minuten vertraging.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 De lonen stegen en ook overheidsmaatregelen... zoals de energietoeslag en compensatieregelingen... hebben daarbij volgens het CPB geholpen. In Griekenland worden 17 leden van de kustwacht aangeklaagd voor een scheepsramp... waarbij twee jaar geleden honderden migranten omkwamen. De kustwacht deed een mislukte sleeppoging... en zou daarna overlevenden onder druk hebben gezet om daar niets over te zeggen. Het incident in Liverpool, waarbij gisteren een man inreed op feestvierende voetbalsupporters... was geen terrorisme, zegt de Britse politie. 27 mensen liggen nog in het ziekenhuis.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 Can't tell life from lies. Got a bad sense of spins. What I say and what I mean I do very different things, babe. It's time to figure it out. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.